Volgens verzekeraars gaat de teller sowieso over de 10 miljoen euro heen. Daarvan is zo'n 8 miljoen eh, brandschade en 2 miljoen eh, schade aan voertuigen. En daarmee is het eh, ja, totale beeld eigenlijk goed vergelijkbaar met een eh, normaal oud en nieuw. Het gaat vooral om huizen met schade en uitgebrande auto's. Een groot deel van het schadebedrag komt uit Elburg in Gelderland. Een hele grote schade is bijvoorbeeld het afbranden van een huis in het historische centrum van eh, Elburg. En de schade schatten we voorlopig wel op eh, rond een 1 miljoen euro. Verzekeraars denken dat veel mensen buiten waren en vuurwerk afstaken omdat het prima weer was. Op een boerenbedrijf in Friesland zijn meer dan 200.000 kuikens gedood. Dat doen ze vanwege de vogelgriep. In Europa is de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit aan de gang. In ons land moeten sinds oktober al, oktober al alle kippen en ganzen in hun hok blijven. Er zijn vorig jaar meer baby's geboren dan andere jaren. Het lijkt dus op een kleine corona-babyboom. In totaal gaat het om bijna 180.000 nieuwe babytjes. En de Britse premier Johnson blijft maar in corona-opspraak komen. Dit keer heeft het te maken met zijn nieuwjaarsboodschap van een jaartje geleden. Toen iedereen nog dacht dat corona snel voorbij zou zijn. We can see with growing clarity exactly how we're going to get there. And that is what gives me such confidence about 2021. Happy New Year. Na afloop testte de cameraman die dit heeft opgenomen positief, schrijft de krant The Daily Mirror. Zijn collega's zijn tien dagen in isolatie gegaan, maar premier Johnson niet. Zijn woordvoerder zegt trouwens dat Johnson zich netjes aan de regels heeft gehouden. Het weer, veel bewolking, in het zuiden regen, op andere plekken ook een paar buien. En het wordt kouder, is het nu op veel plekken 7 of 8 graden. Vanmiddag daalt de temperatuur naar een graadje of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is een aanrijding geweest op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Hoorn en Wochenum staat 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging.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 Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een De pop. Ja, de boxer is staan hard, dus alle buren komen klagen.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 Alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein van ons allebei. Dan lopen we fluitend te bergen op. Dan vallen de dalen iets minder op. We weten dat sprookjes niet bestaan. Maar dankzij haar zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik mijn schouder. Alleen met jou word ik graag ouder. Dat komt door jou. FM. Christmas tree, dancing to a Christmas melody. When it's Christmas time in Texas, it might look just like a summer day. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas to me shadow crosses over the border, he'll sound a little different when he sings. She'll hear those twin fiddles playing Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio but it's a Texas Christmas to me. it's Christmas time in Texas, I love to hear those Christmas carolers sing. Faces is all aglow. Wondering what Santa's gonna bring. Grandpa's been chasing Grandma around, trying to catch her neath the mistletoe. Everything is right, the lone Star shining bright, and it's a Texas Christmas too. Santa crosses over the border, he'll sound a little different when he sings. Cause he'll hear those twin fiddles playing Christmas songs with a touch of western swing. There may not be snow in San Antonio, but it's a Texas Christmas. Christmas to me. And here's wishing you all. fading Cause I can feel it in every single thing that you're not seeing de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het vuurwerkverbod noteren verzekeraars bij oud en nieuw... net zoveel schade als bij een normale jaarwisseling. De schade bij particulieren kwam uit op zeker 10 miljoen euro. Vorig jaar stak een record aantal migranten het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over. Het waren er 28.000, drie keer zoveel als een jaar eerder, meldt persbureau EP. En weerman Gerrit Hiemstra krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. De organiserende stichting zegt dat hij als geen ander klimaatverandering... en de effecten daarvan duidelijk kan uitleggen aan een groot publiek.